4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 2,0. Volgens het KNMI lag het epicentrum in van de beving bij het dorp Loppersum. De beving was rond half 2 op een diepte van 3 kilometer. Het is de eerste beving in Groningen deze maand. In mei zijn door het KNMI zes bevingen geregistreerd... met een kracht uiteenlopend van 0,3 tot 1,4... De bevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over vaccineren van kinderen... terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. In totaal zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 11 miljard vaccins nodig. De kloof tussen hoog- en laagopgeleide is door de coronacrisis nog groter geworden. Hoogopgeleiden vinden makkelijker een baan dan voor de crisis, laagopgeleiden juist moeilijker. Blijkt volgens Nieuwsuur uit analyses van CBS-gegevens. Onder andere jongeren met een mbo-diploma komen moeilijker aan de slag... omdat ze door de coronacrisis geen stage hebben kunnen lopen. Vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben daar last van. De tiener die vorig jaar de dood van George Floyd filmde... krijgt een speciale Pulitzerprijs. De 18-jarige Darnella Fraser legde vast hoe een agent 9,5 minuut lang... met zijn knie op de nek van Floyd zat, wat hem fataal werd. Volgens de jury van de journalistieke prijs... heeft Fraser met haar video wereldwijd protest tegen politiegeweld losgemaakt. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe... met op enkele plaatsen spat regen...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 Er is vaak voor mijn kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd ze ijs vast in het, nou dat wordt de middel waard. Dan staat ze neer te klein en al hebben ze geheeld. Het eten dat ze is is de rijkdom van het veld.